uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden Limburgers slapen vannacht niet thuis. In Roermond, Venlo en verschillende dorpen in de buurt moesten mensen vanavond hun huis uit. Het water in de Maas gaat de komende uren waarschijnlijk nog flink stijgen. En dus is er kans op overstromingen. Je hoort verslaggever Wessel de Jong. De politie rijdt hier door de straten. Politie uit Delft doet een hele dringende oproep. Roept mensen op om eh, te vertrekken. Dat als de dijken doorbreken hier eh, verder geen hulp verleend kan worden. Dus er wordt echt eh, druk op de mensen uitgeoefend. De kades in Venlo staan vol met duizenden ramptoeristen, ondanks het verzoek om daar weg te blijven. Ook op andere plekken komen mensen kijken naar de schade. Demissionair premier Rutte was vanavond in Limburg om de schade met eigen ogen te zien. Hij sprak met mensen van wie het huis of bedrijf is ondergelopen. En ook was Rutte onder de indruk van alle hulp. Naast alle hulpdiensten die verschrikkelijk goed werk doen... zie je dat mensen elkaar ook ontzettend goed eh, helpen... en allemaal proberen die kracht van het water... Ja, je kunt het niet tegenhouden, maar in ieder geval dat zo goed mogelijk met elkaar op te vangen. In de Belgische provincie Luik zitten duizenden mensen zonder gas. Volgens de netbeheerder zijn complete leidingen door de overstromingen weggevaagd... en duurt het nog weken voordat de boel is hersteld. Ook het stroomnetwerk is beschadigd, maar daar is op veel plekken al een tijdelijke oplossing voor. De watersnood is in Duitsland op een grote ramp uitgelopen... met meer dan 100 doden en 1300 mensen vermist. Hele dorpen zijn daar verwoest. Op sommige plaatsen is nog bijna geen hulp geweest... vertelt correspondent Thomas Pekschoor. Hier houdt de weg gewoon ineens op. En aan die kant liggen natuurlijk ook nog dorpen. Wonen ook mensen die zijn niet te bereiken... behalve dan met de helikopters die hier constant af en aan vliegen. En deze vrouw vreest het ergste voor als het water straks zakt. Veel doden en geen huis meer overeind. Er staan geen huizen meer. Alles kapot. En toten.